Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Politiek Den Haag is met gereageerd op de uitspraak dat Volkert van der Graaf zich niet meer hoeft te melden bij de reclassering. Sommige partijen vinden het onbegrijpelijk, anderen vinden het prima als de moordenaar van Fortuin naar het buitenland vertrekt. Hij zegt dat hij daar meer kans heeft op een baan. De familie van Pim Fortuyn hoopt dat Volkert van der Graaf snel uit Nederland vertrekt. Justitie in België onderzoekt of de schietpartij in Luik een terroristische aanval was. Het dreigingsniveau in België is niet verhoogd. Vanochtend schoot een man bij een politiecontrole twee agentes en een automobilist dood. In een schoolgebouw gijzelde hij een schoonmaakster en werd toen zelf door de politie doodgeschoten. De dader van 31 uit Rochefort zat een tijd lang in de gevangenis en ging gisteren met verlof. Op een persconferentie zei de politie dat hij de twee agenten eerst neerstak met een mes, hun dienstwapen afpakte en hen daarna doodschoot. Het ziekenhuispersoneel dat de Russische dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter behandelde... was bang dat de zenuwgasaanval de patiënten fataal zou worden. Dat zeggen de artsen tegen de BBC. In eerste instantie dacht het ziekenhuis dat ze een overdosis opium hadden genomen. Maar toen later een agent met dezelfde symptomen werd opgenomen... gingen alle alarmbellen af. Het kabinet vindt het niet nodig om strengere regels in te voeren voor hobby-drones. Die mogen nu maximaal 120 meter hoog vliegen. Vanwege klachten afkomstig uit de luchtvaart wilde het kabinet dat verlagen naar 50 meter. Maar dat gaat niet door, omdat de Europese Unie ook werkt aan nieuwe regels. Brussel gaat uit van een vlieghoogte van 120 meter. Volgens minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur heeft het geen zin om eerst de regels te verscherpen en ze later weer terug te draaien. Het weer. Het KNMI heeft code oranje afgekondigd voor Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Er komen zware onweersbuien aan waarbij wateroverlast kan ontstaan en ook zijn hagel- en windstoten mogelijk.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 Till then, I'm traveling love, love. zit je heerlijk met je koptelefoontje op. <clears throat> Zo lekker op de bank. Met een glaasje drank erbij. Lekkere drankjes. Een biertje, een wijntje, weet ik veel. Snackje erbij. En dan dit heerlijke muziekje aan. Oh, hoe mooi kan het zijn. Kaarsje aan. hè? Prachtig. Travel in Light, zo heette het nummer. een eh, compositie van Johnny Mercer... Onder andere eh, ehm, eh, John Mercer, moet ik zeggen. James Mundy en James Young. Die schreven het. En de bezetting, ik zal het voor nog één keer vertellen... voor de mensen die misschien wat later hebben ingeschaald. Van Morrison, lead vocals en alt sax. Verder Joey DiFrancesco, orgel en trompet. Verder Dan Wilson op gitaar. Michael Ode op drums en percussie. En verder Troy Roberts op tenorsaxofoon. Dat is het stel wat het hier eh, doet. Goed, we gaan weer naar The Beach Boys. En dat is het enige nummer dat niet, van het album dat niet door Brian Wilson werd geschreven. En wat ook buiten de opnames viel van dit album Pet Sounds. Die vonden plaats van januari tot en met begin april eh, in 1966. En dit nummer was toen al een knijter van een hit geweest voor de Beach Boys. Volgens mij zelfs een nummer 1. Eh, en dan gaat het natuurlijk over, ja, ook misschien wel een van hun meest bekende nummers. Sloop John B. Hier zijn de Beach Boys. We come on the Sloop John B. John B. Het enige niet door, eh, het enige niet door John, uh, Brian Wilson geschreven liedje van dit album. Het was wel een, eh, een knijter van een hit. Dat dan weer wel. En ehm, dat is alleen maar fijn natuurlijk. Oké. Ehm, <clears throat> goed. onmiddellijk na de release van dit album ging Brian, Brian Wilson eh, ging Bruce Johnson naar Engeland om eh, de promotie van de plaat. Bruce Johnson ging hem dus promoten. En in het Waldorf Hotel eh, kwamen daar John Lennon en Paul McCartney even langs om gedachten te zeggen. En de plaat te horen. En ze waren zo verschrikkelijk onder de indruk van het album... dat ze het album zelfs tweemaal achter elkaar <laughs> lieten afspelen. Johnson, ze vonden het zo prachtig. we waren allemaal bewust dat het echt een heel bijzonder eh, mooie, was om, eh, mooie plaat was om te luisteren. En tijdens, en, eh, <clears throat> en tijdens volgens de legende gingen de twee Beatles meteen naar McCartney's huis. Om daar ehm, <clears throat> een, een Pet Sounds-achtige stuk te schrijven. dat heette Here, There and Everywhere. Nou ja, en als eh, de George Martin, de producer van de Beatles... die heeft, heeft ook nog eens verklaard... als eh, John en Paul Pet Sounds niet gehoord hadden... was Sgt. Pepper er ook nooit geweest. Nou, oké, het zal allemaal wel zo zijn. Eh, in ieder geval, het is een prachtplaat. En u gaat er nog meer van horen, het komende uur. nu gaan we weer naar Van de Man. En van hem gaan we het laatste nummer van kant 2 draaien... Want kant 2 staan maar drie nummers op. En uh, dat nummer dat heet uh, Close Enough for Jazz. Van Morrison. No use feeling sad. No use staying. Close enough for jazz. Close enough for jazz. Glad with what you have, even if it's half. Empty in the glass if there's room to move your elbows. Then it's close enough for jazz. Close enough for jazz. Is it Paris is it Dash? Well, it doesn't really matter when it's better on the inside and it's close enough for jazz. Close enough for jazz. Is it frozen? Is it danced? Well, it doesn't really matter when it's better on the inside and it's frozen up for jazz. When it's frozen up for jazz. When it's frozen up for jazz. When it's frozen up for death. Ba -ba -da -da. <laughs> Oké. Nou, nou. nou, zullen we er nou maar snel aan maken dan? Jezus. Ja, nou, stop maar jongens, het is klaar. <laughs> maar ja, waarom ook niet. Van Morrison samen met hammond en trompetist Joey Di Francesco. Echt een eh, geweldenaar. En eh, ja, ik ben nou eenmaal eh, gek op hammond En in al zijn facetten trouwens hoor. Of nou Korstijn erop speelde of wat dan ook. Het, is, het blijft gewoon een machtig mooi instrument. Joey Di Francesco dus. En Van Morrison. En... Het nummer dat heette Close Enough for Jazz. Goed, we gaan het tweede album op de draaitafel leggen van eh, deze heren. Maar dan eh, weet Louis wat dat natuurlijk weer leuk af met The Beach Boys. En um, van dit uh, dit is eigenlijk een van de grootste meesterwerken van dit album. Het liedje van Van Paul McCartney zei... het is de mooiste song ooit gecomponeerd. Nou, oké, als hij dat zegt, dan zal het zo. Uh, dat kan je natuurlijk over van mening verschillen. Maar dat het een prachtig nummer is, dat is een ding wat zeker is. Uh, nummer 1 van kant 2 van het album Pet Sounds van The Beach Boys. God Only Knows.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 The world to Een aparte eh, instrumentatie natuurlijk ook. Accordeon zit erin. Eh, strijkers zitten erin. Zelfs Franse horns, French horns zitten erin. Kortom, een heel apart nummer. En een prachtige melodielijn. En ook natuurlijk een fantastische harmonisatie van dit, eh, van dit, dit prachtige liedje. God Only Knows. En van God Only Knows gaan we weer naar de jazz. En uh, van Van Morrison en Joey D. Francesco. En nogmaals, het album heet You're Driving Me Crazy. Nou, dat zou ik best wel eens kunnen voorstellen. En uh, voor de jazzliefhebbers, nou jongens, het is een aanrader hoor. Want het album klinkt zo verschrikkelijk lekker. We gaan luisteren naar een stuk dat heet The Goldfish Bowl. Hier zijn ze, Van Morrison, Joey D. Francesco. TV shows, no TV shows. if I'm dit vreselijk lekker. Goldfish Bowl, zo heette het, eh, zo het nummer. En eh, dat uh, prachtig liedje, de Goldfish Bowl, dat werd geschreven door Van Morrison zelf. En dat was dus weer een van zijn eigen composities. Waarvan er meerdere voorkomen op dit album. Van Morrison natuurlijk begonnen als zanger van, van Dem in de tijd de jaren 60, 63, 64. Grote hits met Gloria en Here Comes the Night en... It's All Over Now, Baby Blue en dat soort dingen meer. Prachtige liedjes, maar nu tegenwoordig eh, is hij toch een beetje de jazz ingegaan. Hij had al een eerder album eh, opgenomen met wat jazz standards. En dit is er weer een prachtig vervolg op met organist en trompetist Joey Di Francesco. Helemaal geweldige man. Dan moet ik eh, even een opmerking plaatsen. Wat nou weer? Nou, ik vind dat meneer Morrison toch een aardig stukje scheurenijzer speelt. Ja. Nou, Heerlijk. Ja. Scheurenijzer? Ja, heb jij, eh, jij hebt dat met de Hammond. Ik heb dat met een sax. Ik nou, vind dat zo verschrikkelijk lekker. Ja, maar die sax, dat is hij niet hoor. Hij speelt, hij speelt op sommige nummers alt-sax. Maar de tenorsax, dat is een ander. Dat is niet fan. Maar eh, dat maakt niet uit. Die sax is ook lekker. En die speelt hij op sommige stukken. En de, eh, de is. Dat is, uh, hoe heet die vent ook weer? Oh ja, Troy Roberts. Die speelt de tenorsaxofoon. Ah. En de alt, saxofoon wordt in dit geval bespeeld door Van Morrison. Als die in de stuk voorkomt. is niet in alle gevallen het geval. Goed, we gaan naar I Know eh, There Is An Answer. En dat komt weer van The Beach Boys van Pet Sounds. so many people who think they can do it alone. trip through Ik meen me eh, zelfs eens een eh, verhaal te herinneren waarin werd gezegd dat de overige Beach Boys eigenlijk helemaal niet blij waren met dit album. Want die vonden het allemaal veel te ingewikkeld. En eh, die dachten allemaal van, jee jongens, hoe krijgen we hier in godesnaam nog een hit mee? En nou, daarin zijn ze dus behoorlijk bedrogen uitgekomen, want het album werd heel goed verkocht. En staat nog steeds bekend als het topalbum van de Beach Boys. Ze zouden de originaliteit van dit album zeker nooit meer overtreffen. En er zouden nog aardig wat albums komen. Maar overtreffen zouden ze dit nooit meer. Dit geweldige album Pet Sounds. En u hoorde uh, nummer I Know there's An Answer. An answer. Juist. Nou, dan maar weer naar de jazz. Kan ons het schelen. We zijn toch lekker bezig. Evening Shadows is het volgende werkje wat wij gaan draaien van Van de Man en Joey de eh, Francesco, Joey Di Francesco. Het is weer een compositie van eh, ehm, Van Morrison en, en dat is wel een beetje aparte naam die ik hier dan zie, van Ecker Bilk. En Ecker Bilk, dat is, eh, ja, dat is een, een oude Engelse klarinetist. Eh, die, die liedjes had als Strangers on the Shore en, en Alley Cat en dat soort eh, werkjes. Dus die schrijft, hij heeft hier kennelijk aan meegeschreven aan dit prachtige werkje Evening Shadows Van The Man. Even shadows fall the shadows fall. And i staring at the wall. Even when you're gone, the feelings are so strong. Well, I want you back home, back where you belong. So I can sing my song when even shadows fall. as well be night. Hope that you're alright. Well, I just can't wait. Get you in my side. Yeah, here every day. Just about this time. From dusk till dawn. Won't even shadows fall. Evening Shadows, zo heette het, van Van Morrison. Uh, hij schreef het samen met Eckerbilk, en hij eh, voerde het uit samen met Joey Di Francesco op Hammond Orgel. En niets overtreft een Hammond Orgel, om het zo maar eens te zeggen. Ik zat net iets te lezen op internet over toetsenisten met die moderne instrumenten en, en zo. En dat ze daar prachtige Hammond op kunnen nadoen. Nou, forget it. Niets klinkt zo goed als een echte oude Hammond. Kan niks tegenop. Helemaal niks. Ook die moderne dingen niet. Want eh, sorry, maar uh, er gaat wel niks boven zijn oude bak hoor. Heerlijk. Goed, eh, dat gezegd hebben, dan gaan we naar de Beach Boys. En <laughs> gaan we een nummer draaien. Dat heet Here Today. The Beach Boys. It starts with just a little glance 나 dat wel. <laughs> maar goed, staat er ook lekker veel op. Here Today was dat van het Beach Boys album Pet Sounds. En we hebben weer een leuke combinatie. En dat gaan we volgende week weer doen. Ik denk dat het volgende week iets steviger wordt. Maar ik weet het niet zeker hoor. Ik weet het niet zeker. We gaan in ieder geval terug naar Van Morrison en Joey DiFrancesco. Francesco. En uh, eh, dat nummer slaat eigenlijk op het moment wat we nu hebben. Een beetje magische tijd. Het is allemaal lekker magisch, lekker. Allemaal gewoon gezellig, lekkere muziek. En dan gaat het om Magic Time. Hier zijn ze weer. Het fameuze duo Morrison en De Francesco. Don't lose the wonder in your eyes. I can see it right now. Will you smile. We've got to go back for a while. Got to go back into the magic time. You call it nostalgia. I don't mind standing on little windswept hillside, listening to the church bell chime, listening to the church bell chime the But that's good to see you, my old friend. get back to when, Refresh again. Just to get back. Yeah, your prime. The sun, sun is gonna shine when we're going. magic time, magic time. get back to when, get back to when. Give me five, give me, give me five. Call of nostalgia, and I don't mind standing on the windswept hillside, listening to the church bell sunshine. Listening to the church bell chime. Dun, dun, me. een haardvuurtje denken. Maar als je nou die plaats winters draait met een haardvuurtje. Dat is allemaal lekker hoor. Ja, nou... Eh, Magic Time heb je dan. Echt wel. Ja, dat kan nu ook. En dan moet je buiten de vuurkorf aanzetten. Ja. Kan ook. Met deze hitte. Kom, doe normaal. Eh, overigens, uh, ik zou er rekening mee houden. Volgens de buienraad krijgen jullie om kwart over zes een fikse bui. Dus eh, ik zou zeggen, hou het in de gaten. een tijdje parasols binnen en zo. Tussen zes uur en half zeven dan uh, barst het hier ook even los. Het is niet veel, maar het gebeurt wel. Uh, Beach Boys. En uh, I wasn't made for these times. I keep looking for a place to fit in where I can speak my mind. been trying hard to find the people that I won't leave behind. They say I got brains, but they ain't doing me no good. I wish they could. Each time things start to happen again, I think I got something good going for myself, but what goes? I just wasn't made for these times. Zo heette dat prachtige werkje. Ik ga gauw door, want ik heb nog eh, een, stuk wat ik u wil draaien. Ik kan niet alles draaien vandaag, helaas. Maar ja, dat heb je meestal met de tijd. Maar uh, we gaan de titelsong doen van het album van Morrison en Di Francesco. You're driving me crazy. did I do? Tell me what did I do? My tears for you make make everything hazy, cloud in the skies of blue are ah, true. Well, the friends who were near me to cheer me, believe me, they knew. But you were the kind that would hurt me, desert me when I needed you. zit het er alweer op, eh, dames en heren. Wanneer je lekkere muziek draait, gaat de tijd snel. We nemen afscheid van u. Wat een vernieuwjaren. Volgende week zijn we er waarschijnlijk wel weer. Als alles mee zit. You're Driving Me Crazy. Van Morrison, Joey De Francesco. Die maken het af voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.